Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Die al in het land zijn aangekomen moeten alsnog worden toegelaten. Ze mogen niet worden vastgezet of teruggestuurd, zo bepaalde de rechter in een spoedzitting. De zitting volgde na urenlange demonstraties bij Amerikaanse luchthavens... waar tientallen aankomende passagiers zijn aangehouden. Volgens een decreet van de president krijgen burgers uit zeven landen... de komende maanden geen visum meer. Er worden mensen met een verblijfsvergunning strenger gecontroleerd. De Mexicaanse regering is niet blij met een Twitterbericht van de Israëlische premier Netanyahu. In het bericht spreekt Netanyahu zijn steun uit voor de muur die de Amerikaanse president Trump aan de grens met Mexico wil bouwen. Het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn verbazing, afwijzing en teleurstelling overgebracht aan de Israëlische ambassadeur. De relatie tussen de Verenigde Staten en Mexico is de afgelopen maanden ernstig bekoeld vanwege de muur die president Trump aan de grens wil bouwen. De Maleisische autoriteiten zijn met man en macht op zoek naar een schip dat vermoedelijk is verongelukt voor de kust van Borneo. Aan boord zijn 31 mensen, onder wie 28 Chinese toeristen. Het schip was onderweg naar het populaire vakantieeiland Pulau Mengalum, zo'n 50 kilometer uit de kust. De zoektocht naar overlevenden wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Later vandaag wordt waarschijnlijk vanuit de lucht verder gezocht. In het Brabantse Schijndel is een jongen van 14 naar het ziekenhuis gebracht nadat hij een overdosis harddrugs had ingenomen. De tiener werd gisteravond met een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat voor soort drugs de jongen had gebruikt. Het weer, de komende uren bewolking, maar ook opklaringen met temperaturen rond het vriespunt. Later overdag in het noorden enige tijd regen.